van 10 uur. Freddy van met het NOR onder financieel toezicht. Het heeft de Rijksministerraad besloten. Volgens een commissie die de begrotingen van de afgelopen jaren heeft geëvalueerd... zijn de landen nog niet in staat hun financiën zelfstandig te regelen. Ze hebben wel verbeteringen bereikt en er zijn achterstanden ingelopen. Curaçao en Sint Maarten zijn sinds 2010 aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En sindsdien staan ze wel onder financieel toezicht. Betekent onder meer dat ze aan strenge begrotingsvoorschriften moeten voldoen. Minister-president Rutte voelt er niets voor om in een volgend kabinet meer ministers en staatssecretarissen op te nemen. In het radioprogramma Met het oog op morgen zegt hij dat het juist goed is dat bewindslieden het net iets te druk hebben. Sinds het kabinet Rutte 1 zijn er minder ministers en staatssecretarissen. PvdA en D66 hebben de afgelopen tijd gezegd dat de druk op sommige bewindslieden te hoog is. Het zou vooral zo zijn bij minister Van der Steur. De bewindslieden zouden fouten maken door hun overlaten overladen portefeuille. VN-chef Ban Ki-moon vindt dat de Verenigde Staten iets moeten doen tegen het wapengeweld in het land. Gisteren schoot een man negen mensen dood op een school in Oregon. De man bleek dertien vuurwapens in bezit te hebben die allemaal legaal waren aangeschaft. De schietpartij leidde onmiddellijk tot een nieuw debat over wapenbezit. President Obama zei na de schietpartij nog eens dat hij nieuwe regelgeving wil om schietpartijen zoals in Oregon te voorkomen. Bij de uitreiking van de Gouden Kalver in Utrecht is de prijs voor de beste actrice gegaan naar Georgina Verbaan voor haar acteerwerk in De Surprise. Het kalf voor beste acteur kreeg Martijn Fischer voor zijn rol in Bloed, Zweet en Tranen. Het weer, Vanavond en vannacht blijft het droog. In het noorden kan mist voorkomen. Morgen eerst nog zonnig, maar later vanuit het zuidwesten meer bewolking.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 de eh, one and only DJ die eh, Dion eh, die gaat al draaien. Maar nee, niks is minder waar. We knallen gewoon even twee uur door met Slideback en Dance. En aan de telefoon hebben we niemand minder dan de one and only DJ Raimundo. Goedenavond, Ray. Hey, jongen. Hey. Ja, beetje chaotisch hoor. Ja, ik hoor jou uh, loud en clear. Goed zo. Goed zo. Kom ik ook uh, loud en clear over daar in de auto? <laughs> Echt, eh, hij zingt niet rond, toch? Dan, uh, nee, nee, nee. Moet hij, moet hij rondzingen? Dat, eh, dat kunnen we geregeld hebben. Ja, ja goed, <laughs> ik, ik wil wel een liedje zingen, hoor. Doe jij mee, goed? <laughs> nou, sorry, ik ben een beetje slecht bij stemmen. <laughs> Oké, oké. Nou, dan ga, ga, ik niet alleen. Ga ik niet alleen. Nee, nee, nee. De... Jeroen. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, we zijn even een tijdje off-air geweest natuurlijk. voor de luisteraars. Ja. ja. er is een kleintje bijgekomen. Dus ja, slapeloze nachten. Hoera! <laughs> Dankjewel. <laughs> hey, maar Raymond. Resident van de Escape. Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Ja joh, dat worden weer een paar eh, zeer hectische eh, dagen. En eh, ja, we zijn er klaar voor. Dus ja, wat dat dan gaat... Ehm, Kom maar op. Nou, het geblazen. Ja, wat, staat er allemaal te gebeuren? Want ja, normaal gesproken dan ben ik al eh, weken van tevoren helemaal paraat. Eh, weet ik overal van, ja, dat komt er, daar moeten we kaarten voor hebben. Maar ik ben eh, ja, een beetje blanco. Houd je mond, ik ga je bijpraten. <laughs> hey, op, op woensdag beginnen, beginnen we met Sander van Doorn. Zo. Ja, die zit terug eh, na twee jaar afwezigheid. Helemaal top. En dat, eh, belooft natuurlijk een, eh, een, mooie aftrap op de woensdag. Op de donderdag hebben we Ryan dus, en Sunnery. Dus Ryan Marciano, Sunnery James. nou ja, goed, behoeft geen uitleg. Ehm, op de vrijdag hebben we Laidback Luke. Eh, zaterdag hebben we Martin eh, Solveig. Oeh. Eh, voor degene die hem zeg maar op zijn Nederlands willen uitspreken. En Roger Sanchez die topt hem weer af op de zondag. Dat dus, is toch wel elk jaar de zondagavond. En, ja, staan er nog verrassingen? Ja. Eh, ja, zeker weten. Eh, kijk, ze draaien natuurlijk niet allemaal alleen die, eh, die namen die ik net opnoem. zij zijn de headliners, om hun draait de avond. Maar ja, als ik, als ik een Chami zeg, als ik een Firebeat zeg... Ja, in die lijn van gasten moet je gewoon denken op de avonden zelf. Eh, en dit betreft eigenlijk alleen maar de, de club, maar we hebben ook nog eh, in de luxe, in de lounge, in de studio, we hebben echt zoveel uh, eh, feesten draaien. We hebben zelfs Daddy Groove nog in de, in de studio staan. ik zelf draai natuurlijk ook op de zaterdag na Martin Solvay. Zolvee. erg tof om te doen. Ik, ja, ik begin eigenlijk met de after op dat moment en dat zal zo rond de 4 uur, half 5 zijn. En dan gaan we gewoon door tot een uurtje of tien uh, Maar het wordt echt eh, het wordt, het wordt heel vet. Eh, ik, ik, ben er helemaal stil van, want dit is een van de betere line-ups sinds jaren, denk ik zo. Ja, nou, ik denk dat we eigenlijk elk jaar wel, wel heel erg goed voor de dag komen. persoonlijk vond ik... Ja, ja, goed, dan echt op persoonlijke titel. Uh, Sydney Samson hadden natuurlijk al een, drie jaar achter elkaar. En eh, nou, goed, daar is nu Martin Zolf heeft voor, eh, voor gekomen. Vind ik eh, een hele, hele mooie vervanging. helemaal qua sound wat ik op de zaterdag draai. sluit dat perfect aan met wat, wat hij doet. ja, ik zie ook Clean Bandit voorbij komen. Wat zeg je? Ik zie ook Clean Bandit voorbij komen bijvoorbeeld. Ai, dat heb je al gevonden. <laughs> ja, je dacht dat ik zelfs dat ondertussen. We zijn al We zijn het, hè? We zijn het. Ja, ja, oké, oké, oké. Nee, nou Clean Bandit, nou ja, goed natuurlijk met een mega-hit van vorig jaar. Uh, eh, Redder B eh, behoeft er helemaal geen introductie. Eh. dat is gewoon echt een, een wereldact. En die komen ook nog even langs. Maar het is echt niet normaal wat er gewoon nog allemaal aan gast-dj's ehm, ja, voorbij gaat schuiven met e. de ADE. nee, ja, ik zie ook in petto voorbij komen. GTA. ja. Ja, ja, ja, allemaal joh. Het, het is eh, bizar al die namen. Eh, ja, weet je, <coughs> sorry hoor. Ik verslik er gewoon in, in al die, eh, in al die grote acts. <laughs> dat, dat kan ik me voorstellen. het is, kijk, altijd natuurlijk name dropping. Eh, ik heb wel een bepaalde filosofie over, draaien en over, over eh, acts, namen die eh, goede platen uitbrengen. Maar goed, anyway, dat is ADE en mensen komen voor een naam, al dan niet of die wel kan draaien. maar ja, hey, ADE man, uh, hoppatee, het wordt er gek uit. Is het al uitverkocht? Er zijn zelfs ADE-pillen, zag ik net op het nieuws. Ja, ja, ja, maar die moet je niet hebben, want eh, daar ga je kapot aan. nee, nou, sowieso eh, geen drugs natuurlijk. Hè. Dat is eh, slecht voor de mens. Maar ehm, ja, ik zeg uitverkocht, dat was je vraag. Hè? Ehm, ik, ik het niet. Volgens mij is... Ja, het gaat rete hard op alle locaties. weet je. Het is natuurlijk belachelijk hoeveel namen er staan. Het is niet normaal meer. Nee, nou is het toch alleen maar goed. Ja. En zaterdag lekker tot tien uur s morgens door. Meteen eh, aan het ontbijt als we klaar zijn. Escape, ja, escape, eh, escape eh, zijn de avonden bijna allemaal uh, uitverkocht. Volgens mij is uh, Rijn en Sunny is uitverkocht, even uit mijn hoofd. Sander van Doorn ook. Uh, Leedbeek bijna, zaterdag bijna. En zondag zijn er nog wel voldoende kaarten. Nou, Oké, nou dat, had ik niet verwacht eigenlijk met de S-Man back-to-back met Harry Romero. Ja, ja, ja. Dat, zijn ze hoor. Ja, dat, dat wou ik zeggen. Dat, eh, dat is eh, meer eh, mijn portie. Maar... Ja, jouw portie. Geef hem aan Vicky. <laughs> nou, die, die pakken we gewoon zelf met beide handen aan. Maar ja, jij zit ondertussen ook niet stil. Want ja, jij hebt ook een knallen van je welste onder handen genomen. Jij hebt een lekkere bootleg gemaakt. Ja, hoe vinden jullie hem? Is je goed gekeurd? Ja, gaaf. Nou, ons enige echte Dion Sydney zegt hier zo, hij is Hij had, <laughs> hij had, hem, nog niet tot de speakers eh, gehoord. Eh, het is toch als je, gewoon, als je gewoon thuis zit, dan denk je van... Ja, leuk, eh, leuk plaatje, eventjes. En pas in zo'n ja, club of studio, dan hoor je van... boem. Het is een clubplaat en dus dat hoor je ook wel in het afmixen. Even technisch gelul misschien, maar... het is gewoon zo'n dope ass geworden. Heel heel erg basic voor to the floor. Maar gewoon de sounds die erin zitten zijn zo crispy en, en, en, en fris. Ja, weet je, ga maar gewoon eh, zo erin eh, knallen als je wil. Nou, als je, als je, je radio gewoon wat harder zet op CFM. Ja, dat Maar dat is niet goed, hè? Dat is geen goede radio, hè? Hey, goed, hè? Nu zitten we, nu zitten we in de, in de crash modus. Ja. Ik zeg, we gaan hem keihard ingooien. Daniel Bovi en Roy Rocks. Stop playing with my mind in de DJ Raimundo 2015 bootleg. Ik zeg Raymond, ik spreek jou snel weer. Rollator! Rollator! Hoi! Hoi! Back in the biz, you have me saying please don't take that road. Nowadays you got me tripping so you can do what you want. Now I see that you will never ever understand. Just too bad to see the truth that's right in front of you. I don't care about the things that you just said to me. And I don't care about the way that I'm making you feel. I don't care about the nasty things you done to me. And I don't care about your problems. I gave you everything. Stop playing with my heart. Stop playing with my Daniel Bowie en Roy Rock. Stop playing with my mind. Een waanzinnige knaller. En nou, in de DJ Raimundo 2015 bootleg. Hij is niet officieel te verkrijgen. Dus wil je hem vaker horen? Gewoon naar zie het eh, luisteren. Of luisteren op de Soundcloud page van de one and only DJ Raimundo. Ja, dan is het toch echt tijd voor hem hoor. Hij staat er klaar voor, hij staat te trappelen. De one and only DJ Dion Sydney. Nu live. Ooh, sweet. When I first discovered house music, uh, let's see. <laughs> but okay, let me try to think right quick. Um, I think I was at a house party probably and checking out some vibes and saying, oh man, what's that? And they were saying, oh, this is some of that warehouse vibe. And um, I went down there to check it out and I was like, yeah, this is cool. But the main thing that I grasped from just being there was the unification in the party, how everybody, you know, seemed like they was on one accord. You know, everybody was there, you know, like one unit, you know, and all embracing each other and the music, you know music box and so many other clubs, huh? And even over here in England, what was this? The Hume and rip parties, confusion parties. Um, so it goes back a long, long way, this whole house thing, you know, and me and being there and involved and enjoying the feeling. Um, and my first experience, huh? That's what we were getting at, huh? You know, that's so fun with the most um, important DJs at that in that early stage was definitely Frankie Knuckles and um, Ron Hardy and Larry Levan. Those were like the three inspirations for me coming up in the system, you know. I, I know it was many other great DJs back in that period as well, you know, and all due respect to all of them. But those are the main three that I actually had a, a close rapport with where, you know, I've been to their house, they've been to my house, and been in touch with each other like from a brotherly perspective, you know. So that's why um, I probably focus on, you know, mentioning those three brothers often in the system, you know, because I've had personal conversations with them, you know, where I've seen them outside of their artist kind of um, um, persona, you know.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 Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh, bless me, Father. love it. Thank make them bounce. Like it's so así tan low. 2015. Ik zeg, voor de luisteraars, mixen we nog een klein stukje op air door.